Eh, René van Brakel met het NOS-journaal. De drie voor Mipak in Moerdijk gaan in hoger beroep. Ze zijn vorige maand door de rechtbank in Breda veroordeeld tot taakstraffen... omdat ze schuldig zijn aan de grote brand bij het chemiebedrijf. De directeur en de veiligheidscoördinator kregen allebei 240 uur opgelegd. Een productieleider werd veroordeeld tot 180 uur. Ook kregen de drie een voorwaardelijke gevangenisstraf van een half jaar. Het OM had celstraffen van enkele jaren geëist en had eerder al besloten om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank. Goede doelen moeten steeds vaker geld betalen aan gemeenten om oude kleding te mogen inzamelen. Volgens de Volkskrant moeten organisaties tot 35 cent per ingezamelde kilo betalen. Het leger des Hels bijvoorbeeld is door de heffing elk jaar zo'n 1 miljoen euro kwijt. Dat geld kan dan niet aan het goede doel worden besteed. Gemeenten zoeken vanwege de bezuinigingen nieuwe inkomsten. Het aantal gebruikers van apps om mobiel mee te bankieren is het afgelopen jaar verdubbeld. Blijkt uit cijfers van de vier grote banken in Nederland die zijn opgevraagd door de NOS. De banken zeggen dat het opvragen van het saldo de meest gebruikte functie is in de banken-apps. De verwachting is dat het gebruik van mobiele apps in 2013 opnieuw verdubbelt. Rabobank stopt met de verkoop van mobiele telefoons en abonnementen. In de komende twee jaar worden de telecomactiviteiten afgebouwd... omdat ze te ver afstaan van de bankaire activiteiten. Voor de huidige 90.000 abonnees kunnen tot het einde van hun contract blijven bellen. Dat geldt ook voor de 70.000 prepaid klanten. Rabobank begon zes jaar geleden met de verkoop van mobiele producten. Het weer vrijwel de hele dag bewolkt en soms wat motregend. Wordt vanmiddag maximaal 11 graden. Ook het weekend grijs en zacht. Morgen blijft het droog. Dit was het NOS Journaal.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 Met Cathy, Samir Lotin en Tom Hendricks. Ja, ik moest haar toch nog een keer draaien. Ja, fantastisch. Goeie keuze. keus. ze mij nog steeds kippenvel. Eva echt. Cassidy. Ja, prachtig was In 1996 overleden op jonge leeftijd aan botkanker. Een klein vrouwtje met soms de stem van een orkaan. Mhm. Zoals net was te horen in Blues in the Night. Cathy, wat heb jij? Ik heb ehm, Edda James. En een lied van Gershwin, The Man I Love. Prachtig lied. Mooie tekst. En eh, ja, geweldig. Zal ik daar dan maar de knop indrukken? Graag. Oké. <laughs> Someday he'll come along The man I love And he'll be big and strong The man I love And when he comes my way I'll do my best to make him stay He'll look at me and smile I'll understand And in a little while He'll take my hand And though it seems absurd I know we both won't say a word Maybe I She'll meet him Sunday, maybe Monday, maybe not. Still, I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home just meant for two, for which I never wrong. Who would, would you? And so all else above, I'm waiting for the man I love. take that Diana Krall, They Can't Take That Away From Me. Ik vond het een hele zwoele versie van haar. En zij is toch een van de nieuwe generatie uh, jazzzangeressen. en tot mijn grote blijdschap... Ze heeft eigenlijk niet echt een, een echte stijl. Ze, past haar stijl aan, aan de muziek die ze uitvoert. Ja, ja, ja. ja. is mooi gezegd inderdaad. Ja, en ik ben heel blij dat wij toch nog uh, <laughs> Love Your Leave van Nina Simone hebben gevonden. Ja, <laughs> En ehm, ja, het is eigenlijk wel mooi om dat uh, dan hierna te vervolgen. Omdat het, uh, Diana natuurlijk ook piano speelt. En Nina Simone. Ja, en geweldig hoe ze dit, dit tokkelt. Hoe, noem je dat? Bagiaans. Bagiaans. Bagiaans piano speelt. Ja, geweldig. Heel mooi. Kom staan. Ja. help me, leave me, let me be lonely.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 I intend to be independently blue. Say, I want your love, don't want to borrow. Have it today to give back tomorrow. Your love is my love. My love is your love. There's no love now when you wake up Ja, dit was In Paradise van Rodes. Ken je die? <laughs> Ik heb wel eens van gehoord, maar... Het is officieel geen jazzzangeres. Nee, dit was een, een, een lied van eh, mijn cd. CD Flow. En eh, ik denk van de hele cd is het het meest jazzy nummer, als ik het mag zeggen. Ehm, maar goed, de echte jazz zijn natuurlijk de, de muziek die we eerder hebben gedraaid, vind ik zelf. Dus ja. Oké. <laughs> Hoeveel heb je er al verkocht? Hoeveel ik al verkocht heb, weet dat ik dat niet eens weet. Nee? <laughs> Nee. Oh. Ik hou het niet eens bij. Oh. Ja. Maar nou goed. Maar je, bent aan het werk eh, voor, om een nieuwe cd te gaan maken, neem ik aan. Nou, het, is, eh, het, borrelt wel van alle kanten. Ik heb eh, heel veel nummers nog liggen. Heel veel oude liedjes, maar ook nieuwe liedjes die aan het ontstaan zijn. Ehm, <clears throat> dus ik kan eigenlijk niet wachten inderdaad om weer nieuwe opnames te maken. Maar daar heb ik geen haast mee. Ik vind het nog heel leuk om, eh, om deze cd nog verder te promoten. En, en die nummers nog te blijven zingen. En als er iets ontstaat, dan, eh, dan ga ik eh, zeker... Ik ga sowieso wel één nummer dit jaar opnemen. ik ben voor iemand die een boek, een vriendin van mij een boek aan het schrijven is... een lied samen met haar aan het maken. En, dus er komt zeker een, een nieuw nummer. Maar een heel album, dat is zoveel werk. Dat komt eh, misschien in 2014. Maar je gaat binnenkort optreden met een andere presentator van CFM Jazz. Ja, klopt. Met Adams voor. Ja, En eh, Papa Luigi. Ja, dat is 26 januari hier in het museum van Zandvoort. En eh, het museum is afgelopen jaar begonnen met het museumpodium. En alle drie hebben wij los van elkaar een optreden verzorgd. En... Nou, ik vond het heel erg leuk. Vooral omdat het echt luisterpubliek kwam. En dus toen kwam ontstond het idee om samen een programma te doen. Dus dat gaan we eh, in januari doen. Echt hartstikke leuk. Ik heb er echt helemaal zin in. Oké. Ja. <laughs> Eh, wie ook enorm veel heeft gecomponeerd was de Amerikaans, Amerikaan Alfred Newman. Die schreef de muziek voor ruim 200 films. Jeetje. Ook voor het eh, Bijbel-epos The Rope uit 1953. En het love theme van deze film is uh, door rietblazer Youssef Latief een aantal malen opgenomen. En ik, eh, hier in CFM Jazz hoor hem nu het nummer spelen op de dwarsfluit. Youssef Latif. Ik vind nog steeds een uh, eh, pianovirtuoos, weer weer ruim 30 jaar geleden overleden, Errol Garner. Een autodidact die nooit heeft leren noten eh, te lezen. Maar hij ontwikkelt een stijl die altijd wordt herkend. En eh, het nummer begon een beetje klassiek. Maar het was dan ook een klassieker, namelijk Mac the Knife. Ja. En jouw microfoon staat trouwens dicht. Je mag helemaal niks meer zeggen. <laughs> We gaan nu even een, echt een heel speciaal nummer draaien. Eh, allemaal even heel goed luisteren. was een schitterende uitvoering van de evergreen Stardust. Gespeeld door Lionel Hampton All Stars met Lionel Hampton op de vibrafoon. Corky Corcoran tenor. Willie Smith op alt. Charlie Shavers trompet. Slam Stewart al op de bas. Barney Kessel gitaar. Tommy Todd piano. En Lee Young, het broertje van Lester Young op drums. Een opname 1947. 16 jaar geleden maakte ik met dit nummer als gast van Hans Sandbergen een intrede in het jazzteam van CFM. En het leek me mooi om hiermee ook mijn radiocarrière bij de Zandvoortse Radio te besluiten. Want dit was mijn laatste programma voor CFM. <clears throat> ik wens alle luistervrienden en de vrijwilligers van CFM alle goeds toe. Heel veel succes in de nieuwe studio en ik dank Cathy voor haar bijdrage aan deze CFM Jazz. Normaal sluit ik af met een of andere versie van We'll Be Together Again. Maar dat zullen we waarschijnlijk niet meer zijn. Vandaar vandaag een ander slot. Peggy Lee en de band van Benny Goodman met <clears throat> We'll Meet Again.